Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer begint een groot onderzoek. Onder meer naar hoe het schandaal met de kinderopvangtoeslag kon gebeuren. Dat is al eens onderzocht. Nu wordt er breder gekeken naar de manier waarop de overheid fraude tegengaat... Eén probleempje. De onderzoeksclub is straks wat mensen kwijt... omdat die weggaan uit de politiek, zegt verslaggever Wilco Boom. Het is natuurlijk geen eh, goed teken voor die commissie. Uh, eh, als er kan van Denk, eh, die, die met Leijten en omzicht Een, een, belangrijke rol speelde bij het ontrafelen van het toeslagenschandaal... en, en Simons van Bijeen zijn altijd hele gemotiveerde leden geweest voor dit onderzoek van deze commissie. En zij hielden zich ook bezig met racisme bij de overheid. De leden die verdwijnen uit de commissie worden wel vervangen. Dikke verkeersalende in Nijmegen. De Waalbrug is daar afgesloten omdat er een man is ingeklommen. Hij zit op het hoogste punt van de brug en wil niet naar beneden komen. De politie en brandweer proberen hem zover te krijgen... en zetten een hoogwerker en een boot in. Amsterdammers worden steeds banger in het verkeer. vier op de tien inwoners voelt zich niet veilig. Een jaar geleden was dat nog drie op de tien. Deze Amsterdammer kan erover meepraten. Nou, ik ben dus op de fiets en eh, wat je steeds meer ziet is eh, mensen op elektrische fietsen. Ja. Eh, dus je krijgt steeds meer verschillende snelheden op het fietspad en op de weg hier in Amsterdam. En dat is gewoon gevaarlijk. De wethouder wil daarom dat er een maximumsnelheid komt op fietspaden. En weer een nieuwe aflevering in de soap rondom de Belgische justitieminister. Van Quickenborgen heet hij, is volop in het nieuws... door een filmpje dat opdook na zijn verjaardagsfeestje. Een paar van zijn gasten plasten daarna tegen een politiewagen... die geparkeerd stond in de straat. De minister, die zelf over de politie gaat... probeert iedereen ervan te overtuigen dat er wat anders gebeurde. Hij is nu zelfs met zijn laptop naar de redactie van een Belgische krant gegaan... om de boel uit te leggen. Leun ik achterover, maak ik een bepaalde beweging. Dat kan een gitaarbeweging zijn of een andere beweging... Eh, de persoon naast raapt zijn gsm op. Ik haal mijn gsm uit mijn broekzak. Ja, op de beelden lijkt het alsof hij een plasbeweging maakt. Maar zelf zegt de minister dus dat het een soort gitaarbeweging was. Morgen dan moet hij uitleg geven bij een speciale commissie. En het weer nog. Op sommige plekken kan het wat mistig zijn. Daarna, net als gisteren, veel zon en flink warm. 26 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland eh, vooral vertraging op de A4 naar Amsterdam.